Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De demonstratie komende zondag in Amsterdam... waar de Britse complotdenker David Icke zou spreken, is geannuleerd. Dat meldt de organisatie Samen voor Nederland. Belangrijkste reden is dat Icke de toegang tot Nederland is geweigerd. De organisatie denkt dat er alsnog betogers naar Amsterdam komen... maar dan op eigen gelegenheid. De demonstratie was door de gemeente al van de Dam naar het Museumplein verplaatst... uit angst voor rellen. De kans is groot dat de coalitie maandag een akkoord bereikt over de asielwet, melden bronnen aan de NOS. Daarover wordt al maandenlang onderhandeld. Met die wet kunnen gemeenten makkelijker worden verplicht om asielzoekers op te vangen. Vooral de VVD heeft daar veel moeite mee. De kans is groot dat die verplichting er wel komt, maar dat die er na vier jaar anders uit gaat zien. Ook komt er waarschijnlijk meer geld voor gemeenten die extra veel asielzoekers onderdak geven. In Frankrijk is een rechtsradicaal parlementslid geschorst. Die wordt beschuldigd van racistische opmerkingen in een debat. Daarin ging het over migranten op de Middellandse Zee. Toen een zwarte linkse parlementariër aan het woord was... riep de rechtse politicus iets over terugsturen naar Afrika. Hij zei dat hij daarmee doelde op het schip met migranten... maar de linkse parlementariër sprak van racisme. Het rechtse parlementslid is nu voor twee weken geschorst. Shorttracksters Xander Velsenboer en Suzanne Schulting... hebben bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City een wereldrecord gereden. Velsenboer was op de 500 meter ruim een halve seconde sneller dan het vorige record... dat op naam stond van een Canadese. Schulting verbeterde op de 1000 meter haar eigen wereldrecord met een halve seconde. Het weer. Vannacht brede opklaringen met alleen in het noorden en noordwesten kans op een bui. In het binnenland is kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of 5. Morgen overwegend droog en ongeveer 12 graden. Zondag wordt het regenachtig.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 Late night game time coffee on the stove. Your sweet ice cream, but you could use a flake or two. Blue bubble gum twister your tongue. and our hearts will never fall. Could we live with just a taste, just a taste?